Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Vier verdachten van coronarellen in Amsterdam hebben zich gemeld bij de politie. Ze zouden eerder deze maand tijdens een uit de hand gelopen demonstratie op het Museumplein geweld hebben gebruikt tegen agenten. Gisteren waren beelden van de mannen te zien in het programma Opsporing Verzocht. Vier zeer herkenbare foto's van de rellen op het Amsterdamse Museumplein van zondag 17 januari. En van deze vier verdachten is uit beeldmateriaal duidelijk dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging tegen personen. Na de uitzending meldde een eerste verdachte zich al en later vandaag volgden ook de andere drie. Volgens de politie zijn het mannen van 28, 29 en 31. Een grote brand in een speelpark in Rotterdam. Er is een theater met een rieten dak in vlammen opgegaan. Volgens de brandweer is het pand volledig verwoest. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En in april wordt duidelijk of voetbalfans tijdens het EK met zweethandjes in het stadion kunnen. Voetbalbond UEFA heeft laten weten dat ze dan de knoop doorhakken of publiek welkom is. Het voetbaltoernooi staat gepland voor half juni als corona geen roet in het eten gooit. Dan wordt het EK in 12 Europese landen gespeeld. En wie van tevoren de uitslag van VVV Vitesse goed had gegokt en daar een paar euro op had gewet, had nu flink kunnen cashen. Vitesse gaat als een tierenlier en had mede koploper kunnen worden van de eredivisie... maar werd vanavond eigenlijk gesloopt door één man, zag verslaggever Chris Wobben. Wie anders dan Jakumakis. zweeft, kopt, keihard raakt, is hem weer! Giacoumakis, een 18e doelpunt en weer een kopbal. Wat een doelpunt, wat een fenomeen! Georgios Giacoumakis, fantastische goal! het werd uiteindelijk 4-1 voor VVV en Vitesse was niet de enige ploeg bovenin die een slechte avond had... AZ ging met 1-0 onderuit tegen FC Utrecht. Het weer nog, een paar buitjes nog, maar op steeds meer plekken is het droog en zijn er opklaringen.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 Do you think we can talk about it some more? You know the streets are filled with vipers who've lost all real hope. You know it's not even safe no more in the palace of the cold. bridge I cross fight With a humorless smile so easy to see through Can he tell you what's wrong and what's right clear. Now that you're really gone, I can feel. of Love. Ik ga terug, weer terug naar dat moment. Ik zou je redden van je diepste zijn. Ik wil terug, als ik wist jij gaat weg, zou ik je nooit meer laten gaan. Of oh, de tijd had stilgestaan. Ik mis je lief, waar ben je nou? Ik wil niet zonder everything me singing the blues. Dit is van 10 tot 12 The Sea of Love. pretending things can still be right. There's really nothing more to say. Just close the door. pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir. Cause it scares me more than love I feel for you Do you feel the same? The kind of feeling that grabs you When we're not together Cause deep down inside I feel a spark at night But it's fading into the darkness feel the same the kind of love that maybe someday our love will fall apart just let it go and believe in what we've got But our loving makes everything feel alright. Do you feel the same? kind of feeling that grabs you when we're not on the same page. I hope it will be strong enough to let it go and live there's no tomorrow. each other's eyes. That's right, I'll stand forever by your side. het zo vlug en ik wil terug. Ik moet terug naar jou. Ik wil uit lachen en uit daten en uit pannenkoeken eten. En alle tijd vergeten, dus overal te laat. weet dat het bestaat, want het bestaat met jou. weet niet half hoe het me gek maakt Dat ieder nieuw gebrek maakt Dat ik zomaar van het pad raak Waar ik ooit op stond Op vaste grond Op vaste grond Met jou Als ik kijk naar de eeuwigheid Hoe klein is daar onze tijd Het is maar één dag en dan is ik kwijt. Recht naar hiernaast. God is het zoveel wat ik vraag. Geef me gisteren in ruil voor vandaag. Zodat ik jou weer voor het eerst mag zien. En niet voor het laatst, niet voor het laatst. Ik dacht toen ik jou pas zag, ik hou voor altijd deze dag vast. Jouw ogen en jouw glimlach, in mijn hart, mijn dom, dom hart, dicht bij jou. Mm-hmm. Zo dicht bij jou. Ook al deed ik het verkeerd, ik wil mijn fouten nog een keer, omdat ik honger heb naar meer. Ik heb nog niet genoeg geleerd, het meeste niet, het meeste niet van jou. Nu met alles wat we weten, nog een keer pannenkoeken eten. Zeggen wat ons heeft gespeten, alle tranen van verdriet, dat verdriet en wat niet jou. Als je kijkt naar de eeuwigheid, hoe klein is dan onze tijd? Het is maar een dag en dan is ik wijd, recht naar hiernaast. God is het zoveel wat ik vraag. Geef me gisteren een ruil voor voordat ik jou weer voor het eerst mag zien. Niet voor het laatst, nee niet voor het laatst. De waarheid heeft mij in jou verplaatst. Ik zie jou nu pas voor het eerst, maar wel pas op het laatst. Wat is het zoveel wat ik vraag? Geef me gisteren een ruil voor vandaag. Zodat ik jou weer voor het eerst mag zien. En niet voor het laatst, niet voor het laatst, niet voor het laatst. Nee, niet voor het laatst. Es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar una canción. El amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú comprenderte yo. El amor Es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz.